Daniel Hageman met het NOS-journaal. Nederland elftal begint rond deze dekken. Ron Vlaar vervangt de geblesseerde verdediger Joris Matthijssen. Verder staat ook Jetro Willems in de basis. De 18-jarige speler van PSV is daarmee de jongste speler op het EK. Hij krijgt van bondscoach Bert van Marwijk de voorkeur boven Stijn Schaars. In het stadion van Garkov zijn ook duizenden oranje supporters. Zij liepen voor de wedstrijd in een mars van het Vrijheidsplein naar het stadion. Vanavond spelen in dezelfde pool Duitsland en Portugal nog tegen elkaar. Tientallen Russische voetbalsupporters hebben zich misdragen na de EK-wedstrijd tussen Rusland en Tsjechië. Na het duel begon een groep Russische fans te vechten. Toen stewards wilden ingrijpen werden ze neergeslagen en getrapt. Vier stewards moesten in het ziekenhuis worden behandeld. Volgens de antiracismeorganisatie FAIR waren er tijdens de wedstrijd ook racistische incidenten. Enkele Russische fans droegen extreemrechtse vlaggen. En naar de Tsjechische verdediger Theodor Greber Salassi van Ethiopische afkomst werden tijdens de wedstrijd racistische opmerkingen gemaakt. De Europese ministers van Financiën praten op dit moment over financiële steun aan de Spaanse banken. Volgens het Internationaal Monetair Fonds hebben die minimaal 40 miljard euro nodig om overeind te blijven. Verwacht wordt dat Spanje dit weekend aanklopt voor financiële steun aan haar banken. De Eurolanden zouden daar maximaal 100 miljard euro voor beschikbaar willen stellen. Spanje zegt de uitkomst van twee accountantsonderzoeken af te wachten voordat het land om hulp vraagt. De resultaten daarvan worden pas op 21 juni verwacht. Maria Sharapova heeft voor het eerst Roland Garros op haar naam geschreven. De als tweede geplaatste Russin was in de finale Sara Errani uit Italië de baas. Sharapova won met 6-3 en 6-2. Het weer vanavond in het oosten kans op een bui. Morgen zon, maar ook stapelwolken. In de middag kans op wat regen, vooral in het zuiden. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOE.